8 uur. Dit is Lieselot Thomassen met NOS Journaal. Russische sporters die de afgelopen dagen van de Internationale Sportbond te horen kregen... dat ze mogen meedoen aan de Olympische Spelen in Rio... zijn toch nog niet zeker van deelname. Het IOC heeft op de valreep een jury in het leven geroepen... die het allerlaatste oordeel mag geven. Drie deskundigen lichten de komende dagen alle besluiten door... die zijn genomen door de afzonderlijke sportbonden. Die willen zeker 100 Russische sporters weren. De jury van het IOC kan die besluiten vernietigen of bevestigen. Vlak voor de opening van de Olympische Spelen in Rio kampt Brazilië met een groot tekort aan beveiligers, meldt de Wall Street Journal. Het beveiligingsbedrijf dat mensen moest werven heeft er maar 500 aangetrokken, terwijl er 3000 nodig zijn. Om de beveiliging van de Spelen op orde te brengen zet Brazilië nu politieagenten in uit het hele land. Zelfs gepensioneerde agenten zijn opgeroepen om weer aan het werk te gaan. Ook vandaag zijn er extra controles op en rond Schiphol. Sinds gisterochtend worden automobilisten naar de luchthaven gecontroleerd vanwege een mogelijke terreurdreiging. Ook op de luchthaven zelf zijn zichtbare en niet zichtbare maatregelen genomen. Reizigers krijgen het advies op tijd te komen omdat de wachttijden langer zijn Het besluit voor de extra controles werd vrijdag genomen. De marechaussee wil niet zeggen op basis van welke informatie de controles zijn verscherpt. Een Amerikaanse skydiver heeft een sprong uit een vliegtuig overleefd zonder parachute. Hij deed dat in Californië op een hoogte van 7600 meter. De vrije val duurde ruim twee minuten en was live te zien op de Amerikaanse televisie. De man van 42 kwam met een snelheid van 200 km per uur... veilig terecht in een groot vangnet van zo'n 30 bij 30 meter. Na afloop sprak hij van een fantastische ervaring. Het weer van tijd tot tijd zon, er trekken ook enkele buien over. Landinwaarts kan er later onweer bij zitten.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 Even de hele tijd eh, Pokémon zitten spelen. Die verslaving die is echt helemaal doorgeslagen. Eigenlijk op iedereen wel die je kent. Zelfs degene die er echt helemaal tegen was. Ik noem geen namen. Hij staat hier niet in de studio hoor, maar zelfs hij eh, is aan het eh, Pokémon geslagen omdat zijn vriendin het doet. Nou, geweldig. Hey, we eh, zijn terug. Welkom bij het tweede uur van de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. We zijn begonnen met de nummer 19 van deze week. Sam Veld samen met Lucas en Steve featuring World met Summer on You. Voordat we doorgaan met de andere nummers... zal ik even een kleine race meegeven van het eerste uur... welke platen we wel en niet gehad hebben. Op 40 vinden we DNC met Cake by the Ocean. Op nummer 39 staat James Moker featuring Daya met Don't Let Me Down. Op 38 dan Handsome Poets met Get Up. En op 37 Jess Blin Ain't Got Far To Go. De nummer 36 deze week is Dubs met Angel en Megan Trainor met No staat op 35. Op 34 dan vinden we Ellie Golden met Something in the Way You Move. En Jonas Blue met Perfect Stranger staat op 33. Op 32 vinden we dan David Guetta met This One's For You. En op 31 de eerste nieuwe binnenkomer Mike Perry samen met Shy Martin met The Ocean. En op 30 de tweede en laatste nieuwe binnenkomer van eh, deze week. Clean Bandit met, eh, samen met Louisa Johnson met Tears. De nummer 29 dan Martin Jensen, All I Wanna Do. Van 21 naar 29 eh, gezakt deze week. 28 is blijven zitten, Walking on Cars met Speeding Cars. De nummer 27 is Meu met Final Song. En de nummer 26 is vorige week nieuw binnengekomen op 30. Zak dan wel samen met Salvi met Trumpets. Shawn Mendes, Street You Better staat op 25. En 21 Pilots met Stress staat op 24. Op 23 vinden we dan Ganesh met I Hate You, I Love You. En 22 is in handen van Dua Lipa met Be The One. 21 dan Lucas Graham met Mama Set. En op nummer 20 staat Daps met La La Land. nummer 19, je hoorde hem net, samen met Lucas en Steve featuring Wolf met Summer and You.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 we fighting for? Seems like we do it just for fun. In this, this stupid war, we play harder with a plastic gun. samen met DNCE Rock Bottom. De nummer 11 eh, van eh, deze week. De plaat die eh, de top 10 gaat, nou net niet gaat aanvoeren, maar wel... Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Nou ja, je hebt hem in ieder geval door. We zijn, we zijn toegekomen aan de top 10, maar niet voordat ik een uh, kleine race meegeef van de platen van de 20 tot en met 10, want ik heb er weer een paar overgeslagen. Op 20 vinden we Daps met La La Land. Op 19 staat Sam Vell met Summer on You. 18e plaats is voor Willy William met Ego... en Selena Gomez met Killing With Kindness staat op 17. Op 16 staat Charlie Poet samen met uh, Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. En Charlie Poet staat op nummer 15 alleen dan, maar dan met One Call Away. Red Hot Chili Peppers met Dark Necessities op 14 eh, en op 13 staat Time Flies met Once in a While. Op nummer 12 eh, dan Ariana Grande met Interview.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 nummer 9 van eh, deze week. Ariana Grande met Dangerous Woman. En daarvoor Dua Lipa, de nummer 10. Hey, we gaan snel door met de nummer 8 van eh, deze week. Maar eh, daarna naar de top 40 van Nederland. Dit is Kangs versus Cooking of Reburners. Eh, deze week Kangs versus Cooking on Three Burners met eh, This Girl. En eigenlijk had ik het al eh, voor deze plaat moeten doen, maar ja, Pokémon hè. Inderdaad, de collega's van Radio 58 die presenteren op dit moment de eh, Nederlandse top 40. En die ga ik in vogelvlucht met je doornemen. Op 40 vinden we Sex van Cheats Coat samen met Chris Cross Amsterdam. Clean Bandit is nieuw binnengekomen op 39 met uh, Tears. Katy Perry met Rise is eh, nieuw binnengekomen op 36. En ik vind het echt geen nummer voor Katy Perry. Maar uh, normaal gesproken zijn het wel van die vrolijke nummers. Het is een heel donker nummer, maar goed. Major Lazer samen met Justin Bieber en Mo met Cold Water is nieuw binnengekomen op 19. Ariane Grande met Interview staat op uh, eh, 20. En we gaan eens kijken naar de top 10 van deze week van de Nederlandse top 40. Jonas Blue met Perfect Strangers op 10. Glint is No Money op nummer 9. En Shawn Mendes met Treat You Better op nummer 8. Enrique Iglesias eh, met Duo El Corazon op nummer 7. De nummer 6 deze week is voor eh, David Guetta met This One For You en Calvin Harris. This Is What You Came For staat op nummer 5. Nummer 4 is This Girl, Kong vs. Cooking on Three Burners. De nummer 3 is Dior samen met Elvis Crespo met Bailarm. Drake samen met Wizkid op, uh, met de nummer 1 Dance op nummer 2. En het is gewoon echt niet meer leuk.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 En eh, ja, is een van de vier snelste stijgers. Ik had je nog beloofd om te, te vertellen welke dat waren. Want zijn maar allemaal vier plaatsen gestegen. Zak nog wel samen met Salvi Trumpets van 30 eh, naar 26. Charlie Poet samen met Selena Gomez met We Don't Talk Anymore van 20 naar 16. Van 14 naar 10 is Dua Lipa Harder dan L en Giamo met Drop Dead Low van 10 eh, naar 6 toe. Dat zijn de vier eh, snelste stijgers eh, van deze week. Goed, we zijn bijna aangekomen aan de top 3 van deze week. Maar niet voordat ik een klein nieuwtje heb verteld aan je. Want Mary J. Blige, kennen we die nog? Ja, vast wel. Mary J. Blige en haar echtgenoot en manager hebben besloten... een punt achter hun huwelijk te zetten... De zangeres stapte in 2003 in het huwelijksbootje met eh, Martin Isaacs. Maar na ruim 12 jaar is de rek uit de relatie. Deze week zijn de scheidingspapieren neergelegd bij de rechtbank. Zo weet eh, TMZ te melden. Nou, als reden voor de scheiding geeft Blythe aan eh, dat de twee die overigens geen kinderen hebben... te veel aan elkaar, van elkaar verschillen. Opvallend is wel dat de zangeres heeft aangegeven dat ze wil dat Isaacs geen aanspraak kan maken op alimentatie. Goed, en eh, wat de fuck is er nou met Justin Bieber aan de hand? Eh, gaan we dit keer eh, niet doen, want ik kan er gewoonweg niks vinden... wat recent is van Justin Bieber. Oh, jawel. Ik heb er wel wat de fuck is nou met Justin Bieber aan de hand voor je. Even een hele snelle, want de afgelopen week waren er verschillende geruchten rond Justin Bieber. Je kent hem wel, Justin fucking Bieber, omdat hij een homo-rol in een film zou hebben geweigerd... Justin Bieber zou een rol hebben aangeboden gekregen in de film Uber Girl... waar hij een jonge popster zou moeten spelen. Medeschrijver Piet O'Neill liet aan eh, page 6 weten dat Justin Bieber de rol niet zal gaan eh, invullen. Terzij de seksscène met hem en een mannelijke danser wordt geschrapt uit het script. Na, een woordvoerder van Justin Bieber zou als reactie hebben laten weten... dat het een eh, complete verhaal verzonnen is... en dat er nooit gesprekken hebben plaatsgevonden over de medewerking van de zanger aan deze film. Nou goed, Weet je, <laughs> ik geloof helemaal niks meer wat Justin Bieber zegt. hey, de nummer 4 dan eh, van deze week ga ik voor je eh, draaien. Dit is Alvaro Soler met Sofia. Sueño cuando era pequeño Eh, van Nederland alweer is geweest... draaien we toch een heerlijke zomerse plaat. Eh, nummer 4 van deze week, Alvaro Soler met Sofia. Voor mij mag het eh, ja, weer snel zomer worden hier in Nederland. Ook met mijn nieuwe werk die ik tegenwoordig heb is het wel ideaal. Lekker buiten lopen de hele dag en zo. En niks mis mee. Hey, wij gaan beginnen aan de top 3 van deze week.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 Bijlar blijven zitten dus. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. you give me een stem van eh, John Newman is dit Sigala met eh, Give Me Your Love voor de tweede week op rij. Of derde, vierde week, derde week. Derde week op rij op eh, nummer 2. En dan gaan we langzaamaan kruipen naar de nummer 1 van deze week. En het is echt, echt geen verrassing meer. Hè. Ondertussen weten we het allemaal wel.